is Tiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De mobiele eenheid heeft gisteravond in Lisse een plein schoongeveegd... omdat betogers tegen de mogelijke komst van een AZC vuurwerk hadden afgestoken. Zo'n 50 demonstranten hadden zich verzameld bij het gemeentehuis... waar werd vergaderd over de asielopvang. Volgens de spreidingswet moet Lisse 140 opvangplekken realiseren... maar er ligt nog geen concreet plan. Nadat de ME het plein had ontruimd, wilden de betogers naar het centrum gaan... maar de ME voorkwam dat, volgens Omroep West, door de groep uiteen te drijven. Een van de twee leden van de Amerikaanse Nationale Garde die in Washington werden beschoten is overleden. Het gaat om de 20-jarige vrouw, heeft president Trump bekendgemaakt. De andere, een man van 24, ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens Trump vecht hij voor zijn leven. De twee horen bij de Nationale Garde van West Virginia... maar waren op bevel van Trump in Washington ingezet. Ze werden woensdag neergeschoten door een Afghaan die hen opwachtte. De schutter werd door een bewaker neergeschoten en is ook zwaar gewond. De afgezette president Mbalo van Guinea-Bissau is aangekomen in buurland Senegal. Dat land heeft een vliegtuig gestuurd om hem op te halen na de staatsgreep van woensdag. Mbalo werd die dag opgepakt en vastgezet. Of die is bevrijd of vrijgelaten is niet duidelijk. In Guinea-Bissau waren net verkiezingen geweest. De uitslag was nog niet bekendgemaakt. De oppositie zegt dat Mbalo de staatsgreep in scène heeft gezet... om een verkiezingsnederlaag voor te zijn. Het weer. Vannacht is het bewolkt met regen of motregen. Het koelt niet af. Daarna opnieuw een overwegend grijze dag. Met hier en daar wat regen. Het wordt 8 tot 10 graden. Het weekend begint met wat zon. Maar vanuit het zuidwesten raakt het zaterdag bewolkt. Gevolgd door regen. Zondag wisselvallig en meer wind.